Vijf uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Gemeenten hebben vorig jaar samen bijna 1,2 miljard euro... dat was bedoeld voor jeugdzorg en zorg en ondersteuning thuis ongebruikt gelaten. Blijkt uit cijfers die gemeenten moesten aanleveren aan het CBS. Dat zoveel geld is blijven liggen is opmerkelijk... omdat in 2015 een record aantal rechtszaken werd aangespannen... door mensen die het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat de cijfers vragen oproepen. Automobilisten die dagelijks over de A12 bij Utrecht rijden... kunnen vanaf vandaag sparen voor cadeaus als ze niet tijdens de avondspits rijden. Dit zogeheten spitsmeiden moet leiden tot een betere doorstroming, schrijft RTW Utrecht. Deelnemende automobilisten sparen per dag punten... die ze kunnen omwisselen voor cadeaubonnen of streekproducten. Ze kunnen zo tot 80 euro per maand verdienen. Het project is een initiatief van Goed op Weg, een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en de gemeenten Utrecht en Amersfoort. In Midden-Italië zijn meer dan 15.000 mensen dakloos geraakt door de aardbevingen van het afgelopen weekende. Veel huizen zijn zwaar beschadigd en sommige zo erg dat ze kunnen instorten door de vele naschokken. Afgelopen nacht sliepen mensen in tenten, auto's en sporthallen. Premier Renzi gaat op zoek naar tijdelijke huisvesting voor alle gedupeerden. En hij benadrukt dat er aan de kust in de winter voldoende hotels leegstaan om mensen op te vangen. Maar dan moeten ze wel weg willen uit hun woonplaats. Paus Franciscus is in Zweden aangekomen voor het begin van de festiviteiten ter ere van 500 jaar reformatie. Op 31 oktober 1517 gaf Maarten Luther de aanzet voor de schuring in de katholieke kerk. Die zou leiden tot het ontstaan van de protestantse kerk. Franciscus wil tijdens het bezoek aan Lund, waar in 1947 de Lutherse Wereldfederatie werd opgericht, vooral de overeenkomsten tussen katholieken en protestanten benadrukken. Hij wil vergiffenis vragen voor vijf eeuwen verdeeldheid en de meer recente toenadering tussen de kerken vieren. En dan het weer volop zon. Het wordt 16 graden. Er is weinig wind. Komende nacht plaatselijke mistbank. Morgen eerst zon, dan wat regen. De rest van de week wisselvallig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Roelevarensveen, 11 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Gaat ook voor de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht, 12 kilometer...